Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet gaat toch niet nog een keer de energietoeslag overmaken... naar mensen die weinig verdienen. Vorig jaar kregen die eenmalig 1300 euro om te helpen met de hoge energiekosten. Dat gaat dus niet nog een keer gebeuren, zegt verslaggever Wilma Borgman. Maar komt er wel iets voor in de plaats? Mensen met een laag inkomen die hun energierekening echt niet kunnen betalen... die kunnen waarschijnlijk volgend jaar een beroep doen op een speciaal noodfonds... dat daarvoor is bestemd. En een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget... die worden niet ontkend. Dus het zou kunnen dat die twee maatregelen wel in de begroting zitten. Dat horen we over iets minder dan een maand op Prinsjesdag. De prijzen zijn deze maand minder snel gestegen dan een maand eerder. In juli waren dingen gemiddeld 4,6 duurder dan in juli vorig jaar. In augustus was die stijging een stukje lager, zegt het CBS, namelijk 3 Er gaan meer treinen uitvallen door onderhoud aan het spoor. ProRail probeert dat altijd zoveel mogelijk te plannen op momenten dat er weinig reizigers zijn... zoals in de vakantie en het weekend... Maar dat gaat niet meer. Er zijn te veel grote klussen en te weinig mensen om ze allemaal dan uit te voeren, zegt het spoorbedrijf. En de bewoners van een wijk in Rotterdam hebben eindelijk hun rust terug. Een pauw die ze al dagenlang probeerden te vangen is weer thuis. Ze probeerden hem te lokken met voer en met pauwgeluiden van YouTube. Dat klonk zo. Kom maar. Eh, ja, eerst kijken waar die is, want dat is lastig waar die pauw. En eh, nu hebben we toevallig hier achter gevonden, dus proberen hem weer te lokken. Kom maar. Nou, dat had allemaal geen zin en was eigenlijk ook niet nodig. De pauw was ontsnapt van een kinderboerderij en is uiteindelijk zelf teruggewandeld. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon... maar vooral in het noorden en midden van het land ook kans op een bui. Het is een graad of 19.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 Paint a picture of the nations fighting. The more I think about it, the harder it gets for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make smile, I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion, are holding hands little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain, and I want sunshine. I want get back.